Maantje, boven Havana, lachte naar jou en naar mij. Maantje, boven Havana, kende de droom van ons bij. Droomde dat je van mij hield ik van jou. Liefman, je boven Havana. Jij maakt maakte mijn dromen waar. Liefman, je boven Havana. Jij maakte ons tot een paar. Alleen, wij machen nicht des Frieden. Der Welt bloß nicht, hat man gedacht, so eine Hoffnung. vertoonde dat je van mij hield. Zoveel als ik van jou. Dit maandje open Havana. Jij maakte mij dromen waar. Dit maandje open Havana. Jij maakte ons tot een paar. yeah, yeah, yeah, yeah.